Citydijkers met het NOS Journaal. China heeft zijn ernstige afkeuring uitgesproken tegen het neerhalen van de ballon die de afgelopen dagen over de Verenigde Staten vloog. Volgens de Amerikanen gaat het om een spionageballon. Maar China houdt vol dat het gaat om een uit koers geraakte weerballon. Het Amerikaanse leger schoot de ballon de afgelopen avond neer toen die boven de Atlantische Oceaan zweefde. De resten worden uit zee gehaald om te achterhalen wat er precies in de ballon zat. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bezwaar aangetekend tegen de militaire actie. De politie heeft een jongen aangehouden die had gedreigd met een schietpartij op een school in Rijswijk. Leerlingen, ouders en docenten kregen de afgelopen avond een e-mail... waarin de jongen schreef dat ze maandag allemaal neergeschoten en verbrand zouden worden. De jongen schreef dat hij overweldigd werd door de druk van school en werd gepest. Hij stuurde er ook foto's bij met dozen van vuurwapens. De school in Rijswijk schakelde daarop de politie in en die pakte de jongen vervolgens op. Of hij daadwerkelijk vuurwapens had is niet duidelijk. Bewijs in de zaak van Natalie Holloway dat groots werd aangekondigd blijkt nep te zijn. Een Amerikaanse televisiepresentator had via sociale media bekendgemaakt... dat ze informatie had die de vermissing zou kunnen oplossen. Maar volgens het OM van Aruba is ze opgelicht. De journalisten kreeg kleding opgestuurd die niet van Holloway bleek te zijn... En ook toegestuurde foto's waren nep. Femke Bol is haar indoorseizoen gestart met een wereldrecord op de 500 meter. De Europese kampioenen snelde in Boston naar een tijd van 1.05.63. Bol was daarmee ietsje sneller dan de concurrentie. Bij de komende EK Indoor in Istanbul mikt Bol op een nieuw succes op de 400 meter. Ze wil op die afstand haar Europese kampioenschap prolongeren. Het weer, het is overal bewolkt en af en toe valt wat regen bij een graad of 7. In de ochtend is het droog en dan schijnt ook af en toe de zon. In de middag wordt het maximaal een graad of 8.